Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping heeft Donald Trump gebeld... om hem te feliciteren met zijn overwinning. Xi zei tegen Trump dat samenwerking de enige juiste keuze is... voor de twee grootste economieën van de wereld. Trump heeft China tijdens zijn campagne meerdere keren beschuldigd... van manipulatie van de wisselkoers en andere oneerlijke handelspraktijken. Tijdens de campagne beloofde Trump dat hij China zou straffen met een heffing van 45 op de import van Chinese producten. In Duitsland is de coalitie het toch eens geworden over de kandidatuur van Frank-Walter Steinmeier voor de opvolging van bondspresident Gauck. De kans is daardoor groot dat de minister van Buitenlandse Zaken in februari president wordt. Steinmeier is een sociaal-democraat van de SPD. Coalitiegenoot CDU, CSU van bondskanselier Merkel heeft zich lang tegen zijn kandidatuur verzet. De christendemocraten wilden graag zelf met iemand komen, maar slaagden er niet in om een geschikte kandidaat te vinden. Een kloosterorde in de Belgische stad Gent wordt beschuldigd van mensenhandel. De paters Augustijnen zouden de afgelopen jaren twintig mannen uit Afrika en Azië onder valse voorwenselen naar het klooster hebben gehaald, meldt de VRT. Ze zouden worden opgeleid tot priester maar in plaats daarvan zouden ze voor niets hebben moeten werken en mochten ze het klooster niet verlaten. De organisator van een liefdadigheidsevenement is woedend dat voetballer Diego Maradona niet is komen opdagen. De Argentijnse ex-prof zou dit weekend meedoen aan een wedstrijdje penalty schieten bij de Limburgse club Hexenberg. De opbrengst van het evenement zou naar een documentairemaker gaan die bezig is met een film over Fernando Rixen, die aan de spierziekte ALS leidt. Maradona heeft op Facebook zijn excuses aangeboden en schrijft dat het allemaal de schuld van de organisatie is. De organisator overweegt juridische stappen. Het weer nog vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanmiddag is het 3 graden in het noordoosten en 8 aan zee.